van James Taylor. Eh, het is een goede uitvoering, AJ. Maar eh, ik zou je toch adviseren om een keer te luisteren naar de uitvoering. De live uitvoering van James Taylor. Dan weet je niet wat je hoort. We gaan even lekker rustig verder. Met een stukje Duitsstalig. Nee, niet Duitsstalig. Duitse pop, Engelstalig. Ook zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Follow the Moscow down to Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening change. of Change <clears throat> van de Scorpions. Sorry, mijn stem moet nog een beetje wennen aan het eh, presenteren van programma's. Maar dat komt vanzelf. Uh, er werd een goede suggestie eh, uit het noorden van het land aan de hand gedaan... om onze anti-Zwarte Pieten eens te laten horen hoe wij erover denken. En hoe doe je dat beter dan met Cindy Lauper en True Colors. Yeah. it out. like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when I dat ook heeft. Maar <clears throat> ik word altijd zo blij van de muziek van Dire Straits. Tunnel of Love was dit. Met het eh, fantastische gitaarspel. Wat ze altijd eh, laten horen. Ongelooflijk goed. We gaan verder. Tu, nou had ik net een hele mooie uitgezocht. Ah, daar is die. Die kent u ook vast nog wel. Hey, van Fischer Z. Of was het nou Fischer C? Waren grote, uh, hoe moet dat zeggen? Verschillende uitspraken in eh, het begin van de jaren tachtig. Goed, ehm, even iets heel anders. Nederland telt ontelbare uh, amateurbands. En daar wil ik eigenlijk een beetje aandacht aan besteden. Dus elke uitzending wil ik toch proberen om één nummer van een amateurband te draaien. Degene die ik vanavond ga draaien, nou, die hebben we al een keertje eh, gehad. In het verre verleden. Um, ehm, Wandavie, de buurt van Rotterdam, speelt al jaren. En eh, met veel plezier. En ook met eh, redelijk wat succes. Daarvoor gaan we draaien het nummer Manic Depression. Als die wil. als je wat meer wil weten over de band of uh, eh, wil boeken... op uh, mijn Facebookpagina kun je daar al informatie over vinden. En dan wil je ze horen, en dan gaat het natuurlijk weer net mijn telefoon uit... 16 eh, december in Rozenburg met Wicked Wanda. Dat is de band die je net hebt gehoord. En ze speelt nog in een aantal andere formaties. 30 december, oudjaars... Nee, het is niet oudjaarsdag, dat is voor oudjaarsdag. In Den Haag met Clotted Cream ga door eens vragen hoe ze bij die naam komt. Want eh, daar begrijp ik helemaal niks van. Maar uh, feit is dat het eh, gewoon een heerlijke band is. En dat ze van wanten weten. En dat is heel erg belangrijk. time for the Stones. En dat doen we met het nummer Time Wait for No One. Time Waits for No One, de Rolling Stones. Eh, vind ik een relatief onbekend nummer. Maar eh, ik hou er wel van. Het is eh, helemaal te gek. We gaan verder. <laughs> Stukje vuurwerk nu. Yeah. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby, sister, wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just took me a letter.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 Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. lekker was, de Kings. Daar gaan we ook eh, de komende tijd absoluut meer van horen. Gewoon heerlijke muziek en eh, eigenlijk een beetje tijdloos. En dat is eigenlijk, eigenlijk heel eigenlijk ook het geval met het nummer wat we nu gaan uh, spelen. Nee, dat niet. Dat is even een foutje in de regie. We zetten het even terug. Komt-ie. Schitterend nummer. Sophie B. Hawkins. Wie kent er nog? Damn. I wish I was your lover. Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. <clears throat> Excuus, eh, wat heb ik nou weer gedaan? Ik heb iets... Ja, nee, hè? Hoe? Iets weggehaald wat ik eigenlijk nog niet weg wilde halen. Dat is nu toch gebeurd, dus daar kan ik weinig meer mee doen. Eh, afgezien daarvan is het ook haast tijd. Het zit er, eh, zo zeggen, een beetje op eh, ik dank voor het luisteren. Ik hoop dat u het eh, weer een beetje leuk heeft gevonden. En eh, misschien ook wel als van ouds. Dat zou heel erg fijn zijn. volgende week is Willem Bruister weer. En ik kom... Ergens in december kom ik nog een keer terug. Maar ik weet niet uit mijn hoofd wanneer.